de Duitse politie bekendgemaakt. De dader kon woensdag worden aangehouden. Hij heeft de doden van Mirko bekend en vertelde opgelucht te zijn dat hij nu is opgepakt. De autoriteit Financiële Markten heeft de SNS-bank een boete opgelegd van 65.000 euro. De bank liet in 2008 een kleine groep klanten investeren in beleggingsfondsen... die investeerden bij de Amerikaanse fraudeur Bernard Madoff. Toen die door de man viel, bleek het geld grotendeels verdwenen. De AFM vindt dat SNS zijn klanten beter had moeten voorlichten.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 Volgens de Afghaanse politie zijn er ook drie buitenlanders bij. De supermarkt